5 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Iedereen die met KLM vliegt moet vanaf volgende week maandag verplicht een eigen mondkapje dragen bij het instappen en aan boord. De maatregel geldt tot in elk geval eind augustus. Vanaf vandaag vliegt KLM weer op meer Europese bestemmingen. Elke dag gaat er nu weer een vlucht naar Barcelona, Rome, Praag en Helsinki. Er liggen nog 683 Nederlandse coronapatiënten op de intensive cares. Vijf minder dan gisteren. Zolang het aantal patiënten op de IC's onder de 700 blijft... is het volgens de deskundigen mogelijk om coronamaatregelen te versoepelen... en de reguliere zorg goed op te starten. Wetenschappers zijn het eens over de veiligheid van het 5G-netwerk... zegt de advocaat van het ministerie van Economische Zaken in een rechtszaak die is aangespannen door de stichting Stop 5G NL. Volgens de stichting is het besluit om het snelle netwerk te realiseren genomen zonder relevant onderzoek naar mogelijke gezondheidsschade. Daarom eist de stichting dat de uitrol van het netwerk wordt stopgezet. Over drie weken doet de rechtbank uitspraak. De afgelopen weken is in zeker 20 centmasten brand gesticht, mogelijk door tegenstanders van het 5G-netwerk. De stichting neemt daar nadrukkelijk afstand van. Een vrouw uit de Gelderse plaats Doornenburg moet twaalf jaar de cel in voor het doodslaan van haar vriend met een hamer. De vrouw van 59 leefde volgens de rechtbank al ruim anderhalf jaar in angst voor de partner. Ze wilde verhuizen, maar was bang dat hij haar niet zou laten gaan. Daarom sloeg ze hem meerdere malen met een hamer op zijn hoofd. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en tijdens de dodenherdenking is het rustig en droog. Vannacht helder en fris, landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen zonnig en droog, alleen in het noorden kunnen wat wolken voorkomen en het wordt dan 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is ruim een half uur vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam...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 Nu 75 jaar geleden. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen. Juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen. Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij 75 jaar vrijheid.